Freddy van met het NOS Journaal. De uitgelekte cijfers zijn gebaseerd op het aantal uitgebrachte stemmen om 12 uur vanmiddag. Toen had bijna 29 procent van de kiezers gestemd. In de uitgelekte poll krijgt de sociaal-liberaal Macron 24 procent van de stemmen en de rechtspopulistische Le Pen 22. Daarna volgen Fillon met 20 procent en Mélenchon met 18 procent. Om 5 uur had ruim 69 procent van de Franse kiezers zijn stem uitgebracht. Dat is iets minder dan bij de vorige presidentsverkiezingen. De stemlokalen zijn tot zeven en in grote steden tot acht uur open. In het oosten van Oekraïne is een Amerikaanse waarnemer omgekomen van de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. De auto waarin hij zat reed in de buurt van Luhansk op een landmijn. Twee andere waarnemers raakten gewond. Een van hen is een vrouw uit Duitsland. Waar de ander vandaan komt is niet bekendgemaakt. Sinds drie jaar houden ongewapende burgers voor de OVSE toezicht op de strijdende partijen in Oekraïne. Dat zijn het regeringsleger en pro-Russische rebellen. In Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück. Bij het monument op het Museumplein hield minister van Defensie Hennis een herdenkingstoespraak. In de Tweede Wereldoorlog hielden de nazi's in Ravensbrück meer dan 150.000 mensen gevangen, vooral vrouwen en meisjes. Tienduizenden kwamen om door executies, honger of ziekte of als gevolg van medische experimenten. De wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik is gewonnen door de Spanjaard Valverde. Het is de vierde keer dat hij de koers wint. Valverde schenkt het prijzengeld, 20.000 euro, aan de weduwe van wielrenner Scarponi. Die kwam gisterochtend om toen hij werd aangereden bij een training. Bij de vrouwen won de Nederlandse Anna van der Breggen. Daarmee schreef ze drie wielerklassiekers achter elkaar op haar naam. Behalve Luik-Bastenaken-Luik won ze ook al de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Het weer vanavond droog, vannacht wat meer bewolking in het noorden regen.